Het land is gewoon heel erg bang dat eh, straks als die bevroren Russische tegoeden gebruikt worden voor geld voor Oekraïne, dat België allerlei financiële claims krijgt en dus een heel groot financieel risico eh, loopt. En ondertussen wordt er buiten dat gebouw gedemonstreerd. De boeren waren naar het Europees Parlement gekomen. Sommigen staken daar vuurwerk af en gooiden ruiten in. Dat vindt de organisatie jammer. Als organisatie zijn wij ook tegen vernieling, zijn wij tegen geweld. Wij roepen dat ook op bij onze leden om vreedzaam te betogen, om het verstand te gebruiken en absoluut geweld en eh, vernieling thuis te laten. De boeren zijn het niet eens met een handelsdeal die de EU mogelijk wil sluiten met Zuid-Amerikaanse landen. Ze zijn bang dat de goedkope producten uit die landen hen wegconcurreren. De vogelgriep is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, zegt demissionair minister Bruin. Hij en minister Wiersma van Landbouw maken zich wel zorgen dat er steeds meer vogelgriep wordt ontdekt. Maar ze zeggen dat er maatregelen zijn genomen om verspreiding tegen te gaan. En 3FM Serious Request is nu echt begonnen. DJ's Barend, Sophie en Mart zitten een week lang opgesloten in het glazen huis in Den Bosch... om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren... dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Ambassadeur Louis van Gaal legt dus zojuist nog eens uit waarom dat zo belangrijk is. 600 spierziekten. Twee, twee is er een bepaald medicijn en stabiliseert. En dat is het voorbeeld. Dat is het voorbeeld. Maar die 598, die zitten nog in de kou. En daarvoor zijn we in Den Bosch. Het glazen huis zit nog tot kerstavond op slot. Het weer, een beetje motregen. Vannacht meer regen, maar het koelt nauwelijks af. Morgen grotendeels droog, af en toe zon en een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden in Noord-Holland. Er staan niet al te veel files en de meeste zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging.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 Uh-uh. I'm so into you now. I wanna be more than a friend of you now. When they ask, I mention my baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men would do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. in the flashing. I would've traded it all in orderly fashion. The villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta to be stashing. I make sure every quarter be cashed. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? a steak. Uh-huh. Remind me of them strips and roof Chris. You love my smile, no matter how chipped my tooth is. With you, it ain't because my whips is ruthless. So sit on chrome, dipped up deuces. And you ain't flattered by canary and VS dip taste How Cover ballers look dumb when they press you. Fives and sixes. You don't let them count the numbers impress you. Even though I was somewhat successful, yeah. me and a player was becoming too stressful. But every since, the superwoman has come to my rescue. My winter's been wonderful, my summer's been special. Let's fly the same bar apart while the villa be painted.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 For it's gone. So close your eyes, feel the way I'm with you now. Believe there's nothing destructive and I can change the atmosphere. I, all I ask from you is patience, some patience. Some patience. ça turn the spot.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 Demissionair minister Bruin van Volksgezondheid en landbouwminister Wiersma... maken zich zorgen om de vogelgriep... maar zeggen dat de volksgezondheid niet in gevaar is. Volgens de ministers zijn er genoeg maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Op de snelweg bij Muiden hebben overvallers een rijdende vrachtwagen van de weg geduwd. Ze bedreigden de chauffeur met vuurwapens. Vermoedelijk is er iets uit de vrachtwagen gestolen. Er is nog niemand opgepakt. Het weer vanavond droog en vannacht kans op regen met langs de kust veel wind. Het koelt af tot ongeveer 10 graden.